uur. Jeroen van Kan met het NRS Journaal. Het aantal harttransplantaties in Nederland is flink gestegen... blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. In de eerste helft van dit jaar werden er bijna 40 transplantaties uitgevoerd. In eerdere jaren waren dat er over dezelfde periode gemiddeld 24. De stijging heeft vooral te maken met de introductie van de nieuwe techniek twee jaar geleden. Sindsdien wordt er machine gebruikt waarin een stilstaand hart weer aan het kloppen kan worden gebracht. Eerder kon het transplantatie alleen worden uitgevoerd als het hart nog klopte in het lichaam van de donor. Zoals bij hersendooddonoren. In Deventer is een man overleden die betrokken was bij een mishandeling. Dat gebeurde gisteravond rond half tien. De man werd onwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie op Twitter. Over zijn identiteit is nog niks bekend en ook over de toedracht is weinig duidelijk. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is om verkiezingen te houden in zijn land, maar benadrukt wel dat dat niet kan zonder hulp van het Westen. Maart volgend jaar zouden de verkiezingen zijn in Oekraïne, maar vanwege de staat van beleg, die sinds de Russische invasie van kracht is, kunnen die formeel niet doorgaan. Zelensky reageert op een oproep van een aantal Amerikaanse politici, onder wie de republikeinse senator Lindsey Graham. Zij riepen Oekraïne eerder op het goede voorbeeld te geven door de verkiezingen toch door te laten gaan. Bij het Spaanse eiland Mallorca is een cruiseschip op een olietanker gebotst... nadat door een storm de kabels waaraan het vastlag waren geknapt... en het schip op drift raakte. Door de aanvaring liepen een aantal passagiers lichte verwondingen op... meldt het bedrijf P&O Cruises. De Britannia blijft nog minimaal een nacht aangemeerd in de stad Palma...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 is het aantal harttransplantaties in Nederland flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het ondanks de oorlog mogelijk is... om verkiezingen te houden in zijn land. Maar hij benadrukt wel dat dat niet zonder hulp van het Westen kan. En in Deventer is een man overleden die betrokken was bij een mishandeling. Dat gebeurde gisteravond rond half tien. De man werd omwel, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse, zegt de politie op Twitter. Het weer, buien en droge periodes met zon wisselen elkaar af...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 Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by on a smile, girl. dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Never question, that you got my attention. Maybe you're my, my, my, my superstar. Keep showing. someone special? Could you be the one? If you're not, then don't get jealous, just keep moving on.